8 Jobboot met het NOS Journaal. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft met de vakbond voor grondpersoneel een CAO bereikt. De 33.000 werknemers krijgen een eenmalige uitkering van 2250 euro en de komende twee jaar loonsverhogingen van 2,2 procent. De vakbond voor het cabinepersoneel onderhandelt komende week met Lufthansa over een nieuwe CAO. Begin november werd bij de Duitse luchtvaartmaatschappij een week lang gestaakt. Reisorganisaties merken dat minder mensen stedentrips boeken naar grote Europese steden. Veel mensen willen van hun stedentrip af en kiezen een andere bestemming, zegt de ANWB. Vooral naar Parijs en Brussel worden minder reisjes geboekt na de aanslagen daar. Maar ook in andere grote steden komen minder toeristen. De ANWB denkt dat het tijdelijk is. Na een tijdje verdwijnt het onveilige gevoel en kiezen mensen weer een stedentrip. Landen als Tunesië en Egypte worden al langer gemeden door Nederlandse toeristen. Marktplaats heeft een advertentie verwijderd waarin spullen van de vliegramp MH17 worden aangeboden. Het gaat om een zogenaamde wanddecoratie met onder meer een klein stukje van de romp van het vliegtuig en spullen die aangetroffen zijn op de plek in Oost-Oekraïne waar het toestel is neergestort. De woordvoerder van Marktplaats noemt de advertentie aanstootgevend. Advertenties waarin goederen worden aangeboden die een link hebben met een ramp... of met zaken met een maatschappelijke impact, worden door Marktplaats geweerd. Het is de eerste keer dat mensen geld proberen te verdienen aan spullen... die met de vliegramp te maken hebben. Het jacht dat gisteren zonk op het IJsselmeer is geborgen, dat meldt de politie. Van de opvarenden ontbreekt ieder spoor. Het is vrijwel zeker dat ze om het leven zijn gekomen. De politie gaat ervan uit dat ze overvaren zijn en heeft een vermoeden welk schip daarbij betrokken is. Gisteravond verdween het jacht van de radar en werd een grote zoekactie gestart. Vanmorgen werd de zoekactie hervat, waarbij duikers en sonarapparatuur zijn ingezet. Het weer vanuit het zuidwesten toenemende bewolking en buien. Ook gaat het harder waaien. Aan zee enige tijd stormachtig. Morgen zacht, het wordt dan ongeveer 11 graden, maar opnieuw een stevige wind. Aan het eind van de middag stormachtig, met in het noorden zware windstoten tot boven de 100 km per uur. Dit was het NOS. in the morning sun.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 Everything still remains the same. I can't do what ten people tell sitting here resting my bones. And this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away I'm sitting on a darker bay, wasting time. je zou zeggen dat ik, eh, dat ik niet meer weer kom. Ja, natuurlijk kom ik wel weer. Maar goed, ik was eh, even, in gesprek eh, met een goede vriend Jonas. Jonas van der Paal, je kende wel Jonas van de Walvis. <laughs> Oké, je luistert naar de Soul Train van ZFM. Ben je thuis, luister je lekker, lekker gezellig mee. En, en zit je in de auto, rij voorzichtig, want het is helle weer. Barry Ladder 23 van de Brothers Johnson. Je luistert nog steeds naar de Soul Train van ZFM. En dat is helemaal live vanuit eh, Zandvoort. En eh, nou ja, ik heb een gezellig bezoek. Jonas zit hier ook. Jonas is een, eh, een hele goede vriend. Colera en een radiomaker ook nog. Daar ga ik nog heel veel van horen, denk ik. Geniet met mee. Ik heb nog een heleboel muziek. Het is nu 20 uur 17, lokale tijd in Nederland. En we gaan de uurtjes lekker vullen met Soul. Ja, we gaan weer verder met eh, de OJ's. Love Train. van eh, de Commons. Ook zal die, eh, die wat minder vaak hoort. Martin Reeves en de Tellas. Ready for Love. Christopher en de Vandellas. I'm ready for love. En ze gaan allemaal zijn trein. is naar de Soul Train. met de uh, eh, Midnight. Nou, we gaan eens even kijken of we iets aan het, eh, het internetprobleem kunnen doen. Dus je hoort eh, twee nummers achter elkaar. gaat echt allemaal als een trein. Zo weinig mogelijk eh, praten, alleen maar muziek. Dat is het belangrijkste. En Jonas eh, die zit, eh, die zit hier naast mij. En eh, ja, dan vergeet ik nog wel eens van... Hé, hey, Willem, je bent met een radioprogramma bezig. Ja, verdorie, dat is ook zo. Maar dat geeft niet. Het gaat niet om mij. Het gaat om de muziek. Jonas, toch? Ja, dat klopt. De gebouw van mij. Dat, daar wacht niemand op natuurlijk. <laughs> we gaan eens even verder met Smokey Robinson. Hij stapt zojuist in in de, in de Soul Train, dus ik geef hem een stoel. Jokkie Robinson. Zojuist ingestapt en ik heb een gelijke plek gegeven. Dus jok hem op. Ray Charles, I've got a woman. That's good to grumbles or fusses. Always treats me right. Never running in the streets uh, and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. I don't know no, she's alright. She's alright, she's alright. Oh, yeah. Ja. De soul, de soul, de soul en de Motown, het waren, uh, het waren tijden.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 En uh, het is alweer tien van negen mensen, want het gaat snel. Het gaat altijd snel. Ik wil nog even een eh, eventje verzoekje draaien. Speciaal voor Lisette die aan de BP-pomp staat tot 9 uur in Zandvoort. Na nou, een kwartiertje, dan, dan, mag je ook naar huis. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt. Je hebt in ieder geval nog twee uurtjes mee kunnen pakken. En nou ja, als je me de volgende keer ziet, dan zeg je maar van het was wat of het was niks. <laughs> Oké. We gaan verder met eh, The Crystals. Pistols en Danny Kiss Me. En natuurlijk keer de nummer ook van The Beach Boys. En dan is het uh, Danny Kiss Her. Ja, <laughs> je, moet toch wat kiezen natuurlijk. <laughs> Oké, je luistert nog steeds naar eh, de Soul Train, ZFM. En ik kreeg wel de vraag van waarom drie uur Soul? Nou, er was vraag naar. En u vraagt en wij draaien. Ja, en dan gaan we weer richting de klok van 9 uur. Gaat weer heel erg snel natuurlijk. Daar gaan we dan een uurtje doen. Ik heb dan wat verzoekjes liggen en... Uh, nou ja, kijk, ik draai die eh, verzoekjes draai ik gewoon zonder eigenlijk te zeggen voor wie het is. Maar ja, degene voor wie het is, ze horen het wel. En zeggen, hé, hey, dat, verzoekje is voor mij. Ik denk dat het gewoon het beste is. Of niet, Johannes? Ja, ja. Ja, helemaal goed hoor ik. <laughs> ja, het is mooi dat Jonas er is. Hij verzorgt een beetje voor de catering en zo. En, eh, want ja, ik bruis niet als ik te weinig koffie heb. En eh, ik ben heel erg blij mee natuurlijk. We laten dit eventjes draaien tot de klok van 9 uur.